Kasper Meijer met het NOS-journaal. In geen enkel verpleeghuis in Nederland zijn afgelopen dag nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook overleed er niemand aan het virus. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid aan nu.nl. Bewoners van verpleeghuizen waren een van de eerste groepen die werden gevaccineerd. In een groot aantal Franse steden zijn mensen vandaag de straat opgegaan... om te protesteren tegen de opmars van, opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100 vooral linkse organisaties hielden marsen in plaatsen in het hele land. De grootste mars was in Parijs. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen... dat er weer op zo'n grote schaal protestacties werden gehouden. Voor een ticket voor een ruimtereis met Amazon-oprichter Jeff Bezos is 23 miljoen euro betaald. Voor een plaatsje in de raket van de steenrijke ondernemer werd een veiling gehouden... waar zo'n 6000 mensen zich op inschreven. Ook de broer van Bezos gaat mee in de raket... die volgende maand vanaf een basis in Texas wordt gelanceerd. Na de dramatische ontwikkelingen rond de Deense voetballer Christian Eriksen... is de EK-wedstrijd Denemarken-Finland geëindigd in 1-0 voor de Finnen. Eriksen zakte tegen het einde van de eerste helft in elkaar en kreeg daarna hartmassage... Hij werd afgevoerd naar een ziekenhuis in Kopenhagen. Al snel bleek zijn toestand stabiel. De 29-jarige oud-Ajaxiet is bij kennis... en hij zou zelf hebben verzocht om de wedstrijd weer te hervatten. Er waren nog twee andere EK-wedstrijden vandaag. België heeft in Sint-Petersburg gewonnen van Rusland met 3-0. Doelpunten werden gemaakt door Meunier en Lukaku. En vanmiddag eindigde de wedstrijd tussen Wales en Zwitserland in een 1-1 gelijkspel. Dan nog het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Koelt het af naar 6 tot 10 graden.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 Mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais mm. Appelle-moi Catalina, mia ah, hum. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouquet trop est dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner?